Freddy van met het NOS-journaal. De opt van de maatregelen uit het regeerakkoord. Dat is de uitkomst van overleg tussen PVV, SP, CDA en D66. De oppositie heeft dan een paar keer helderheid geëist... vooral over de gevolgen van de inkomensafhankelijke zorgpremie. PVV, SP, CDA en D66 vinden dat er duidelijkheid moet zijn... voor het debat over de regeringsverklaring. Dat is donderdag. Mensen die voor het eerst een huis kopen kunnen vanaf 15 november geen starterslening meer aanvragen. De Stichting Stimulering Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten neemt dan voorlopig geen aanvragen meer in behandeling. Dit omdat in de nieuwe belastingregels vanaf januari alle leningen vanaf het begin moeten worden afgelost. Dat hoeft hoefde tot nu toe bij de starterslening niet. Totdat er duidelijkheid is over de nieuwe voorwaarden zet de stichting de leningen stop. De vader van Tristan van der Vlis mag worden ondervraagd in een schadeprocedure rond het drama in Alfa aan de Rijn. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Eerder had de rechtbank gezegd dat dat niet mocht. Van der Vlis schoot in april vorig jaar in een winkelcentrum in Alfa aan de Rijn zes mensen dood en daarna zichzelf. Nederland importeert en exporteert weer net zoveel goederen en diensten als in 2008, dus voor het uitbreken van de financiële crisis. Vooral de export doet het goed, dankzij de goedkope euro. Nederland doet het zelfs iets beter dan Duitsland en Frankrijk in Griekenland wordt weer gestaakt uit protest tegen de grote bezuinigingsplannen. Het is de derde algemene staking in zes weken tijd. Tienduizenden Grieken doen eraan mee. Onder meer de vliegvelden, het openbaar vervoer en de scholen liggen stil. De staking duurt tot de stemming in het Griekse parlement over de bezuinigingen morgenavond. Het weer... Het zonnig en droge weer wordt in de loop van de middag veranderd dat in steeds meer plaatsen regen. En het wordt dan een graad of 10.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 in my ears. I can't believe. the earth move.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 recover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 I is alles, alles, alles, alles in it.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 ages since I've heard that song.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 求我。 I'll never lose your memory. Sometimes. 106.9 ZFN ritme, ritme. van ZFM. paralyzed. It'll bring me down so far the surface of my own belief, black and void in the sky. It's the vulture of July. their meaning of goodbye. It's the vulture of July, skin and bone. here Mr. Elton John.